Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Groningen is een vrouw van 24 neergeschoten door een agent. De vrouw raakte zwaar gewond en overleed kort daarna. Het gebeurde vannacht, vertelt deze verslaggever van Edwin Noord. De politie kreeg inderdaad rond half één een melding van een dreigende situatie. Wat daar precies aan de hand was, kon, wil de politie niet zeggen. Ehm, ja, er is toen een eh, heftig incident eh, plaatsgevonden. De vrouw is neergeschoten door een agent, is later aan haar verwondingen overleden. Op dit moment doet de Rijksrecherche onderzoek. Want zo gaat dat, hè? als de politie iemand eh, neerschiet... dan doet de Rijksrecherche onderzoek. En het onderzoek is nu op dit moment nog in, eh, in volle gaande. De betrokken agent raakte niet gewond, maar is wel in shock door wat er is gebeurd. Nog steeds is er niets bekend over een premierskandidaat. De partijleiders van de PVV, VVD, NSC en BBB zitten weer bij elkaar om te praten over ministers en staatssecretarissen. En het is onduidelijk wanneer we meer horen over wie de premierskandidaat moet gaan worden. Formateur Van Zwol wil er in elk geval niks over kwijt. Want ja, het gaat over eh, personen en dan moet je daar ook eh, heel voorzichtig en vertrouwelijk mee omgaan. Dus we hebben gezamenlijk met de vier fractievoorzitters afgesproken om de komende weken geheel en al radiostilte en ook tv-stilte te bewaren. Bewoners van een buitenwijk van Sydney in Australië zijn zich helemaal rot geschrokken. Ze keken naar buiten en zagen een klein vliegtuigje rakelings langs de daken vliegen. De piloot sloeg alarm toen de motor er ineens mee kapte. Mayday, mayday, Mac Yankee Whiskey, engine problem. Vervolgens wist hij er net voor te zorgen dat hij geen huizen of bomen raakte... voordat hij een noodlanding maakte op het vliegveld. Aan boord zat één passagier en de schrik zat er flink in. Het was scary. En nerve wrecking. Okay. It was very close. We didn't think we were going to make this um, landing strip here. Ja, zowel de piloot en de passagier kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het weer dan nog droog met ook geregeld zon. Later vanmiddag duwen de wolken het lekkere weer weg... en kan er vooral in het oosten nog een buitje vallen. Het wordt zo'n 16 tot maximaal 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte dagelijkse files die hooguit 5 minuten vertraging veroorzaken.